Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Staat bijdrage die sinds kort voor geestelijke gezondheidszorg moet worden betaald. Hij is bang dat door de eigen bijdrage meer mensen met psychische problemen met justitie in aanraking komen. Dat is niet de weg die we moeten gaan, zei Teven bij BNR Nieuwsradio. Sinds dit jaar moet een eigen bijdrage in de GGZ worden betaald. Het kabinet wil op die manier de zorgkosten terugdringen. Bij opname voor een nieuw realityprogramma van RTL is het medisch beroepsgeheim geschonden. Dat zeggen een hoogleraar medisch recht en een medisch ethicus in Nieuwsuur. TV-producent iWorks maakte voor het programma met 35 camera's opname op de afdeling spoedeisende hulp van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Volgens het ziekenhuis wordt in principe vooraf patiënten om toestemming gevraagd voor het opnemen van behandelingen en gesprekken. Op het IJsselmeer wordt de tweekoppige bemanning van een scheepje vermist. De boot kwam rond half acht gisteravond in problemen en maakt water. Tijdens de zoekactie van verschillende reddingsboten, een helikopter en duikers van de marine werd wel het bootje gevonden, maar de bemanning is spoorloos. Het scheepje verging zes kilometer ten noordoosten van Den Oever in Noord-Holland. Europese onderzoekers hebben een technische fout ontdekt in het experiment waarmee werd gemeten dat deeltjes sneller dan het licht gaan. Wetenschappers wereldwijd konden de resultaten in september nauwelijks geloven, omdat daarmee de relativiteitstheorie van Albert Einstein onderuit werd gehaald. Een woordvoerder van CERN in Genève zegt nu dat er een fout is ontdekt in het GPS-systeem dat de aankomst van de deeltjes registreert. In New York heeft een stapel oude stripboeken ruim 2,6 miljoen euro opgebracht. Het waren vooral strips uit de jaren 30 en 40 van de vorige eeuw. Bekende helden als Superman en Batman werden in die periode geïntroduceerd. Een stripboek waarin Batman voor het eerst voorkwam leverde bijna 4 ton op. Het boek met de eerste Superman werd geveild voor ruim 2 ton. De aanbieder had de keurig nette stripboeken vorig jaar gevonden in een huis van een overleden oudtante. Dan nog het weer. Eerst mogelijk nog wat regen. Verder mogelijk bewolkt, maar droog. In de middag hier en daar wat zon. En het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.